Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De politie heeft vier momenten van de AIVD in een ander onderzoek. Daarin spreekt een al eerder veroordeelde Rotterdammer met een aantal van de vier mannen over een aanslag op het Turkse consulaat. Bij twee incidenten in de regio Rotterdam zijn afgelopen weekend agenten gewond geraakt. Zaterdagavond werd de politie in Hendrik Ido Ambacht aangevallen door een man en een vrouw die even daarvoor met elkaar hadden gevochten. Een vrouwelijke agent kreeg klappen, waardoor haar kaak uit de kom schoot en ze gewond raakte aan haar arm. Even later was er een vechtpartij in Rotterdam. Agenten die een agressieve man wilden arresteren werden geslagen. Een van hen hield eraan een blauw oog over. Pas na gebruik van een stroomstootwapen kon de dader worden geboeid en gearresteerd. Het onderzoeksteam van het OPCW heeft nog geen toegang gekregen tot de Syrische stad Douma, waar anderhalve week geleden mogelijk een gifgasaanval heeft plaatsgevonden. Volgens de Britten is het team nog in Damascus. De Russen zeggen dat het team is vertraagd door de vergeldingsaanval van afgelopen weekend. Borent heeft gesjoemeld met roetfilters in bestelwagens, zegt actualiteitenprogramma 1 Vandaag. De autoverhuurder zou de roetfilters uit de dieselwagens hebben gehaald om kosten te besparen. Borent ontkent dat de roetfilters bewust zijn verwijderd en zegt dat ze zijn gestolen. Justitie in het zuiden van Duitsland klaagt over het toenemend aantal asielzoekers dat terrorist zegt te zijn. In de eerste drie maanden van het jaar gaven bij de parketten in Karlsruhe en Stuttgart 159 mensen zichzelf aan.